Helikopters blijven vanwege het slechte weer aan de grond. Veel gebieden zijn alleen nog met helikopters bereikbaar omdat bruggen en wegen zijn verwoest. Door de overstromingen zijn miljoenen mensen getroffen. Het dodental is opgelopen tot 1600. In het noordwesten van China is het dodental als gevolg van aardverschuivingen en overstromingen tot 96 gestegen. In de provincie Gansu worden zeker 2000 mensen vermist. Het is volgens autoriteiten het ergste noodweer in het gebied in 10 jaar. Ook in andere delen van China zijn door het noodweer 1400 Chinezen omgekomen. Het dodental na een serie explosies in de Iraakse stad Basra is opgelopen naar zeker 45. Er zijn 185 gewonden. Gisteravond ontplofte eerst een autobom in een dichtbevolkte woonwijk van Basra. Daarna waren er nog twee explosies, onder meer in een stroomgenerator. Irakse veiligheidsdiensten hebben delen van de stad afgesloten. Bij een ongeluk op de A17 bij Zevenberg en Brabant is een man van 27 uit Litouwen om het leven gekomen. De politie vond gisteravond eerst een zwaar gevonden man van 30 die met zijn auto van de weg was geraakt. Uit sporenonderzoek bleek dat er een tweede slachtoffer moest zijn. 400 meter verderop werd het lichaam van de dode man gevonden. Hij had autopech gekregen en was te voet, hulp gegaan, uh, te voet om hulp gegaan toen hij door de andere auto werd aangereden. In zijn woonplaats New York is de Britse historicus Tony Judd overleden. Judd was vooral bekend door zijn duizend pagina's dikke standaardwerk Post-War... dat in het Nederlands werd vertaald als na de oorlog. De laatste jaren raakte hij steeds meer verlamd door de spierziekte ALS. Tony Judd is 62 jaar geworden. In het zuiden van Duitsland is een vrouw uit de mand van een hete luchtballon gevallen en omgekomen. Ze maakte met zes anderen in Beieren een ballonvaart. Volgens de politie verdween ze plotseling over de rand en viel 500 meter naar beneden. Het weer, vooral in de binnenland stevige buien, soms met onweer. Temperatuur 19 graden in het noordwesten en 22 graden in het oosten.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 En het is tegenwoordig eh, niet meer zeker of er een nieuwe James Bond film gaat komen. Bij MGM hebben ze nogal wat problemen met het geld. En het budget laat het niet toe. Of het is niet de bedoeling om zomaar even geld te betalen aan Daniel Craig. De huidige James Bond. Ik weet niet of de salarissen van Daniel Craig zomaar kunnen betaald worden. Maar goed, dat weten we niet. Het is vandaag 8 augustus. Nog 145 dagen zijn er over in het jaar 2010. Vandaag jarig Roger Federer. Hij eh, is tennisser, is zesvoudig Wimbledon kampioen. En eh, hij wordt vandaag 29 jaar. Annemieke Verdoren is ook vandaag jarig en wordt 49. Was de dame die onder andere meedeed in Medisch Centrum West en in Onderweg naar Morgen. Diewertje Blok presentatrice van het uh, eh, Sinterklaasjournaal, maar ook speaker bij de wedstrijden van de hockeyclub Bloemendaal. Er wordt vandaag 53. Ja, ja. Koning Louis van Gaal, de Nederlands voetbaltrainer in Bayern, of, eh, ja, Bayern, bij Bayern München, wordt vandaag 59 jaar. Frans Wijslas, voormalig eh, voorzitter van de Tweede Kamer van de VVD, wordt vandaag 64. En acteur Dustin Hoffman bereikt de gedenkwaardige leeftijd vandaag van 73 jaar. En dan is er ook nog eh, Peter Wire, de Australisch filmregisseur. En die wordt vandaag 66, als het allemaal een beetje klopt. Wat betreft eh, de mensen die nog in leven zijn. Er zijn er ook een aantal overleden die vandaag hun eh, verjaardag zouden vieren. Dat zijn bijvoorbeeld Cornelis Vreeswijk van de Nozem en de Non. Louis Neefs, een liedjesschrijver die ook vandaag eh, jarig zou zijn, maar ook hij eh, leeft niet meer. En zo eh, kunnen we er nog een aantal noemen. Benny Carter bijvoorbeeld, een muzikus uit Amerika, die Amerikaans alt-saxofonist... Die zou vandaag ook jarig zijn geweest. Die zou vandaag 103 zijn geworden. Maar dat lijkt me toch wel een beetje erg gortig. hij is ook overleden op zaterdag 12 juli 2003. Dus dat zegt al wat. Vandaag gebeurt op 8 eh, augustus. De 22-jarige David Zegwaard wordt op vrijdag 8 augustus 1997 wegens vermeende racistische opmerking doodgestoken. Gebeurde vandaag op 8 augustus. En maandag 8 augustus was een bijzondere dag. Ja, want dat is 8888. En op 8 eh, woensdag 8 augustus 1973 beëindigt een van Nederlands legendarische voetballers zijn carrière als spitsspeler. En dat is namelijk Ajax-spits Sjaak Zwart. 8 augustus 1999, eh, wat zeg ik, 8 augustus 1969 was op een vrijdag steken Beatles achter elkaar een oversteekplaats op Abbey Road over en maken die daarmee wereldberoemd. Dus de Abbey Road eh, werd daar wereldberoemd. Eh, tegenwoordig, als eh, mensen daar dus lopen, willen ze gefotografeerd worden, maar dat levert dan ook nog wel eens wat gevaarlijke tafereel op. Taxichauffeurs zijn daar niet zo blij mee. Op zaterdag 8 augustus 1964 vernielt het publiek het interieur van het Koerhuis in Scheveningen tijdens een optreden van de Rolling Stones. Dat is ook vandaag eh, <clears throat> aan de hand eh, geweest, maar dan in 1964. Op zaterdag wel te verstaan. Leuk was eh, een anekdote. Ik heb ooit gewerkt met een presentator bij Branding Radio in Heemstede. En deze man wist alles op het gebied van ja, muziek uit de jaren 60 en 70. En ging op een gegeven moment ook meedoen aan eh, de 64.000 gulden vraag. Toen nog, gepresenteerd door Jos Brink. De vraag was, eh, toen Jos Brink hem stelde, van... Waar was nou het eerste optreden van de Rolling Stones? Het antwoord was Ahoy in Rotterdam. Terwijl hij wist dat het dus in het Koerhuis in Scheveningen was. Tenminste, in ieder geval, het eh, was daar het eerste optreden van de Rolling Stones destijds in Nederland als ik me wel heb, zelfs ik twijfel. Kun je nagaan. En dan donderdag 8 augustus 1963 vindt de Engeland de grootste treinroof op de Britse historie plaats in de nachtposttrein van Glasgow en Londen. Ik dacht dat er daar Ronnie Biggs bij betrokken was. En later is daar nog een eh, film over gemaakt met Buster. Dat is een van eh, de metgezellen van Biggs. En die eh, rol werd vertolkt door Phil Collins. Op woensdag 8 augustus 1956 vinden 262 kompels de dood bij een mijnramp in het Belgische Marcinel. En op woensdag 8 augustus 1945 verklaart de Sovjet-Unie de oorlog aan Japan. Wel erg laat, want een paar dagen later, of wat eigenlijk het is een, eh, een paar dagen eh, na de, ja, de, de tragische gebeurtenissen in Hiroshima en Nagasaki. Dus dat is, was een beetje, denk ik, als mosterd naar de maaltijd. Maar goed, het eh, werd daarmee wel gezegd. Vandaag in deze uitzending drie nieuwe liedjes van Fabia Fabiana Dammers. Donderdagavond hier bij Alternative FM geweest. En eh, drie nieuwe liedjes gespeeld. Die hebben we vandaag eh, in ieder geval klaarstaan. Dus dat sowieso. Uiteraard om half, eh, op elk half uur natuurlijk het eh, verhaal van de Dance Classic. En uit, eh, uiteraard om half één nog even kijken wat het weer gaat doen. Nou had ik iets in gedachten, maar dat moet ik helaas overboord gooien. En wat het is, nou ja, dat is dan maar om het even. dit was niet even de bedoeling, want die hadden we vorige week al gespeeld. Het gaat nu even om dit nummer. The Time for Letting Go van Rens Hensen. Hij komt uit de buurt van Tilburg. How does it feel to live without me? How does it feel alone in the cold? How does it feel to breathe without me? How does it feel to live alone? How does it feel to smile without me? How does it feel? Alone in the crowd. How does it feel to cry without me? How does it feel to live in doubt? but another season will surely clear my mind and let me know there's a time for letting go. There are days when it hurts my mind, and I can clear my will. passar. was hem dus, helemaal. Alpha Box met uh, Cinder Shell. Eh, vier jonge en gemotiveerde muzikanten uit de buurt van Haarlem. Sterker nog, ze komen eruit. Band eh, begon in april 2008 met het schrijven van een eigen repertoire. En nou ja, je hoort het zelf. Het swingt aan alle kanten. Bestaande uit Lotje die de vocalen voor haar rekening neemt. Dan hebben we nog eh, Dido op de gitaar. Bas, en dat is een, geen eh, onbekende bas, want eh, die bas speelt ook bij uh, We Cook with Fire. En speelt op de bas. En Boy is de drummer van de band. Maar Boy is niet alleen de drummer van Alphabox, maar hij doet dat ook nog eens een keer bij Double Crust. Dus dat zijn zo'n beetje de wapenfeiten van deze band. we hopen dat we ze nog eens een keer hier in de studio zouden kunnen krijgen voor eh, gewoon een praatje. Dat is misschien sowieso al het uitgangspunt. En daarna dan eh, zien we wel weer verder. Maar goed, eh, het is in ieder geval heel duidelijk. Daarvoor Rens Hansen met A Time for Letting Go. Een EP e die hij een, aantal, of een tijdje terug had uitgebracht. Vorige week speelde ik in deze uitzending Don't Say a Word. En tegenwoordig eh, is dat eh, even wat anders. Het is een beetje stil eh, rondom. Hoewel ik even vernomen heb dat hij plannen had om met onze Joyce Meister een uh, duetje te gaan opnemen. Maar of dat er nog van gaat komen, dat zullen we dan nog maar af moeten wachten. Deze week in het nieuws was Wycliffe Jean. En niet zomaar. Hij wilde zich kandidaat gaan stellen of wil zich kandidaat gaan stellen voor het presidentschap in Haiti. De laatste tijd heeft hij toch al zich bezig gehouden met heel veel dingen in zijn land. En zet zich ja, min of meer eh, belangeloos in. Hoewel hij er het beste ook van het land eh, wil maken. En dat heeft hem toegebracht om toch maar eens eventjes zich kandidaat te gaan stellen voor het presidentschap. Hij komt oorspronkelijk uit Haiti, maar is eh, op vrij jonge leeftijd naar Amerika gegaan. Daarna is hij toch, heeft hij zich toch een beetje bezig gehouden met de problematiek in Haiti, zijn land. Ook heeft hij enkele dingen ja, min of meer opgenomen, zoals ja, het eh, duet met Mary J. Blige, 911. Maar dat gaan we dus nu niet doen. Een album wat hij een eh, tijdje terug heeft eh, uitgebracht was dit. En het begon heel erg leuk. Want Wycliffe Jean kennen we natuurlijk van de Fugees. Maar dit is iets heel anders. Records, Tommy Mottola's office. Lynn speaking. May I help you? Yo, Lynn, if you don't have my money tomorrow, I will come shoot you in your face. What's up, Wycliffe? Yo, <laughs> what's going on? No. I could not disguise my voice. Uh, Yo, is Tommy available? Yes, he is. Hold on, I'll get him. All right, thanks. Tommy, Wyclef on line one. Hello? Tommy Matula, two years ago. Hey, Wyclef, what's happening, baby? how's it going, family? I'm all right. I'm in the studio. I just finished the new album, Dick. I'm ready to come play for you, man. You working it out over there? You yeah. got another Fuji record together? N- nah, Whoa, whoa, whoa, wait. Wait, wait. What's this eclectic stuff? I've been calling prize, oh, nobody's calling me back, so I'm just gonna finish this record. Y'all put it out by then. Everything should work out the way it's supposed to. You know i don't know about this eclectic. You got to get in touch with your old group. You got to get the Fugees back together. We want another Fugees record. I don't got time for this right now. Columbia Records, Tommy Matteo's office. Tommy on the phone, please. Tommy, line one is Flag Club. Hello. Tommy, man, how you gonna tell me anything I want to hang up on you, man? look, look, look, look, look, Clef, hear me out. I got Suji here and I got Donnie with me. Don't worry about that right now. He feels the same way I do. Suji, tell him how you feel. Listen, homie, I need another official album. You know, I need to pay the bills in the building. I'm tired to sell Walkman, DVD, and... Exactly, Wyclef. We want another Fuji record. Come on, bada bing, bada boom. Call me back when you got a Fuji record. Uh-huh, uh-huh. Feels good to be back at the essence where it all started. Uh-huh, what else, Shalom? Turn up my head. telling people out there. Yo, yo, yo, all I hear is Fuji this, Fuji that. Where Fuji at? I need Fuji spit up on this track. Lauren, if you're listening, prize if you're listening. Give me a call, I'm in the lab in the booker basement. Y'all know my style, I'm still meanie money, many, many. It ain't all about the money when I whistle up. Two dogs by my side plus a black pistol up. Loud MCs fill the silence, so y'all still rhyming y'all cuckoo. I send cycles to Bellevue. This ain't a sequel, son, but I have you scream too. Real live cinema, the streets produce the junkie. Put back on your shirt, man. You looking like ET. You cracked out for dose. I'm blow on saxophone. you rhyming off beat, even with help from my metronome. See, y'all ain't MCs. You a CM, common mother uh, rhyming about Lexus and Benz. The same bins you got jacked in, drunk off a gin. You woke up in hell getting sex by Marilyn Manson. You lie, you deny. Pass me the microphone. I guess like Eddie Murphy, you was giving them a ride home. Yeah, right. 25 mics, material in the source. While your rap crew's on steroids, looking like full force. Your girl, she's buff, puff. At daytime, don't play rough. The freaks come out at night, so that's when I bring out the cuffs. Grand Marnier, CD player number two. days in my bedroom singing sweetest. All I hear is Fuji this. Fuji that? Where Fuji at? I need Fuji spit up on this track. Lauren, if you're listening, Rise, if you're listening, give me a call. I'm in the lab in the of basement. Y'all know my style. I'm still mini money, many many. It ain't all about the we used to rap. Now y'all wanna come and get me with the bat? Y'all must be smoking crack with Pookie from New Jack. How quick y'all forget? I'm the reason y'all MC, but y'all flip like Pharisees and charge me for blasphemy. You know who you are, eight bar superstar, Ferrari cars, buy up the bars with the credit cards. You wanna impress some young chick you just met? First thing she say, hey, you used to roll with Y uh-huh. Look surprised, see your flesh outside your vest. Yeah, you can fight in the WWF. Cause in this arena ain't nothing but gladiators and haters hoping they kill me and Roman feed me to the tigers. Oh Lord, protect me from the devil. They open the book of life, y'all reading like the Antichrist. You're wicked. Stop lying to the public. You wanted it so bad that you took all the production credit. Some MCs in the underground mad at me cause I'm above ground. Counting English pounds and tell you what, success don't come overnight. I was in Noah's Ark for 40 days and 40 nights. Contemplating what should I write, what should I recite? Cause ain't nobody here with thugs and chicks with eyes. That's when I daydream into the twilight. Girls with they man screaming I like. Baby girl look in the opposite direction. Cause my class is the Miss Edger. All I hear is Fuji this, Fuji that. Where Fuji at? I need Fuji spit up on this track. Lauren if you're listening, prize if you're listening. Give me a call, I'm in the lab in the booger basement. Y'all know my style, I'm still mini money, many, many. It ain't all about the money. dat er nog eh, in zit dat hij iets met de Fugees gaat doen. <clears throat> Nou, hier was het eh, statement eh, destijds van dat album. Van dat album Why Cleftic heet dat geloof ik. Die uh, Cleftic Two Sides A Rock. Dan dacht ik ergens dat dat zo rond 2000 nou, moet, moet zijn uitgebracht. Ja, inderdaad. Het is 2000 eh, eh, geweest. Dus tien jaar terug. Wellicht dat hij er nu eh, iets wat anders over denkt. Maar goed, dat, dat weet ik ook niet. Wycliffe Jean was dat. zo dadelijk gaan we het weer doen. Maar eerst nog terug in de tijd. De herinneringen vervagen, maar de muziek is er natuurlijk niet minder om. In 1973 werd dit uitgebracht. We hebben het over Earth and Fire met het onmiskenbare stemgeluid van Jenny Kaagman. waren ze dus. Uit uh, Voorburg eh, kwamen ze destijds. En het was dus een jaartje meer, minder. 1972 was het wel te verstaan. Eh, toen kwam dat eruit met deze band. het was natuurlijk Earth and Fire. Met Memories. het is de tijd, is het alweer... even kijken, het is al negen... Het is ja, half één nog even wat te rotzooien op, dat, eh, op, het, eh, op het computer. Maar dat heeft eh, te maken met wat ik <laughs> moet hebben klaarstaan. Dus dat gaat zo dadelijk gebeuren. Maar eerst even het weer doen. Het weer heeft ehm, wisselende trekjes de laatste tijd. Want de komende dagen zal het geleidelijk toch minder onstabiel geworden. Zo meldt Lex van der Hoornen op www.metiopagina.nl dat is altijd het weerbericht wat we hier noemen hier bij ZFM Zandvoort. Op de zomerse zondag bij ZFM. Dat sowieso. Eh, vandaag is het wisselend bewolkt met opklaringen en eerst een kleine kans op een bui. En in de middag aan de kust meest zonnig. Nou, dat komt goed uit, want we hebben namelijk een zomermarkt eh, die aan de gang is. En dat is de grootste van Nederland. Dus eh, als je toch niks te doen hebt, ga dan gewoon even lekker naar Zandvoort. om eventjes te komen kijken wat wij hier allemaal te bieden hebben. Het is best wel veel, dat, dat sowieso. Nou, we hebben de matige noordwestenwind. De maximum temperatuur is zo'n 20 graden graden. Vandaag en maandag is, het, eh, is er ehm, veel zon. Zwakke tot matige westelijke wind en de maximumtemperatuur is zo'n 21 graden. Dat is morgen. En de normale middagtemperatuur eh, is zo'n 22 graden. En de zeewatertemperatuur langs de kust is op dit moment zo'n 20 graden. Dat eh, mag ik dan toch wel eventjes noemen. Dan zijn we toegekomen aan datgene wat we normaal gesproken op elk half uur in deze zondag altijd doen. En dat is namelijk dat wij ehm, iets gaan doen op het gebied van de Dance Classics. Het eh, gaat om een synthesizer popgroep uit Montreal. In ehm, Canada eh, gedurende de jaren 80 was eh, het een duo. Het was namelijk man en vrouw. zo mag je dat er wel omschrijven. En het waren toch hele jonge en attractieve zingers. Of zangers mag je er wel bij zeggen. De echte namen van deze ehm, mensen waren Joy Doris en Chris Marsh. En uh, zij, nee, zij waren degene die de act min of meer uitvoerden. Eh, de meest in het oog springende songs waren toch wel Angel Eyes. Maar het meest bekende was eh, Your Love en Baby We Gonna Love Tonight. Nou, voor de meeste mensen die het dan weten, dan heb ik het over Dennis en Denise LaPage. Of LaPage, hoe je het maar noemen wilt. En de band waar het om gaat is Lime. Ja, en een wat minder bekend eh, nummer, maar wel heel erg eh, leuk om naar te luisteren, is dit nummer uit 1981.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 Smile, relax been checking out my downside for quite a while now. Shaking hands with my shadow side, that's alright. Gotta see every little bit of me, feeling the ability of willily spitting till infinity. Shit, take a ups, big ass downs. Gotta keep your head cool just to figure it out. Take a step to the left, if that shit don't work out, back to the right. Might work out fine, might wipe away that frown for just a little while. Might write a song somehow. You can sing it now. I need God to help me out. I'm too far gone, I'm too far out. Said I'm too far gone for now. getting small as I'm looking around. Inspiration, a love and hate relationship. And I'm afraid shit always will remain like this. I can't change the rules, so yeah, I paid my dues. Trying to stay ahead up in that race of fools. Every game you choose, you can gain and lose. But you can't understand if you can't stay true to that what makes you move, takes you to that place of your breakthrough. So make that move. But take a sec to check if it's in the right direction. Take it back, shame all the action. Don't fall for fake medicine, stay practicing. I ain't gonna make a parade, the stage vanishing. Up in that show, Chef breaks a leg again, no one on the first row aiming to be catching him. I need God to help me out. tall as I'm looking around. I lose it all as I'm looking around. No way, I get it all as I'm looking around. And you get small as I'm looking around. Cause yo, I'm way small as I'm looking around. Denk ik, start eens even een leuk spotje in. Ah, dat gaat dus eh, gewoon niet helemaal eh, zoals het zou moeten zijn. Maar ja, eh, de, de, magische dingen, die heb ik dan toch nog eens <laughs> niet helemaal onder controle. Lime was daarvoor met Your My Magician. Twee dames, of een dame en een heer uit Canada. En daarachter hoorden we de chef Special Man Too Far Gone. Ik zat vrijdag op zaterdag even naar de tv te kijken. En daarin was de nachtegiel te zien. Maar niet met Giel Belen, maar met Gerard Ekdom. En wie waren daar te gast? Eh, jawel, Chef Special. En eh, Joshua Nollet eh, vertelde Gerard Ekdom in die uitzending hoe dat gegaan is met deze clip Too Far Gone. ja, ze mochten bij Matthijs van Nieuwkerk in de wereld draait door, mochten ze een minuutje spelen. Maar ze vroegen aan hem, zou je het aardig vinden als ik zei Joshua, als ik even bij jou aan tafel kan eh, komen, het is voor de videoclip. En dat we dan even drie minuten even gewoon eh, dingen opnemen. Nou, dat was wel een goed plan. En dat is ook inderdaad in de clip verwerkt eh, van deze song Too For Gun. Die een beetje handelt over het opkomende populisme in Nederland. En dan met name het rechtspopulisme, vrienden. Inderdaad, ja. Het is eh, kwart voor één inmiddels uh, bij ZFM Zandvoort. En over Chef Special gesproken. Ze waren in november van het eh, jaar 2009 waren ze hier te gast. Jazeker, ze hebben hier ook gespeeld. Het bewijs kan ik je leveren. Dat gaan we pas aan het eind van deze uitzending gewoon laten horen. Dat we ze hier ook echt daadwerkelijk hebben gehad hoor. Dus dat je niet denkt van... Eh, nou, Koper zit een beetje uit zijn nek te kletsen. Mooi niet. Want eh, we hebben hier namelijk eh, wel wat meer van dat soort mensen over de studio, in de studio gehad. Afgelopen donderdag was het wederom de beurt aan Fabiana Dammers. Vanmiddag is zij te zien en te horen op een boot in Amsterdam. weet ik niet precies, maar om vier uur vangt het aan. Ik ga het zo even nakijken en dan zal je het van mij horen. Maar afgelopen donderdag is zij eh, te gast eh, geweest in het eh, programma Alternative FM. En daar hebben wij een opname van weten te, te bemachtigen. Want ze heeft drie nieuwe liedjes laten horen in dat programma. Dit was er één van. All These Feelings. Amsterdam. En terwijl mijn koptelefoon weer vreselijk aan het piepen is... dat ga ik maar eens even gauw weer eh, onder controle brengen. De Sundeck Session, het Sundeck Festival, daar heeft het eh, mee te maken. Daar speelt Fabiana vanmiddag op een boot. Ehm, dat is van 6 uur tot 11 ehm, uur. Maar of eh, dat de hele volle lengte is dat zij daarop te horen is... dat is nog maar zeer de vraag. Ik denk het niet. Ik denk dat er een, hooguit een een paar, eh, ja, dat het daar eh, een, een, optreden is van ongeveer een half uur. Eh, dat zul je dus meemaken. Je zult ervoor naar Amsterdam moeten. Dan ga je dus richting Amsterdam en dan vindt het plaats ergens bij de single en de Herengracht, als ik het wel heb. Pietje koopt hoge schoenen, inderdaad. Heren single, Herengracht en de single. Daar is het te vinden. Eh, niet ver lopen van het Centraal Station. ga gewoon kijken. Het is heel erg de moeite waard. Straks in het eh, volgende uur nog een, eh, nieuwe song van uh, Fabiana. Die ze hier afgelopen donderdag heeft opgenomen. Over festivals gesproken. Bij het Havenfestival zal deze band ook te horen zijn. En dan heb ik het over Vlucht 13. Ze komen ook uit Amsterdam en IJmuiden. Ik heb het over Amsterdamse haven vrijheid. De landen varen hier aan je voorbij. Schip dat aan de horizon verdwijnt. De zilte lucht die je van zon vol een pakhuis wordt bewoond. En waar de creatieveling zijn kunstwerken vertoont. Hermes en Minerva versmolten in elkaar. Samen met vereende krachten. De handel en de kunstenaar. De lucht die je van zorg bevrijdt. Mijn is de Havenfestival. Dat is eh, volgende week in IJmuiden tussen 14 en 18 augustus. Dus dan kan je gewoon eh, ook eventjes eh, kijken wat dat inhoudt. Vlucht 13, we kennen ze van de voorrondes van de Rob Akdal wordt. ze hebben al wel wat wapenfeiten gedaan. Ze hebben ook proberen mee te doen in ieder geval voor Sale. dit nummer hebben ze toen daarvoor voor gebruikt. Uh, sale komt ook in, in IJmuiden. Dus het is niet helemaal, gaat dat zomaar voorbij. 21 eh, juni, of wat zeg ik, 21 augustus, dan is dat eh, eh, in, onder andere in Amsterdam en in het Noordzeekanaal. Dus, dus, het is in ieder geval heel erg de moeite waard de komende tijd. Ja, en dan voor ons in dat weekend is er de DTM. Maar zover is het uh, nog lang niet. daarvoor hadden we dus Fabiana Dammers. zij komt uit IJmuiden, dat wisten we al. Eh, dit nummer, All These Feelings, heeft ze eh, een tijdje terug geschreven. En dat heeft ze afgelopen donderdag bij ons eh, in de uitzending bij Alternative FM voor de radio gebracht. En eh, wie is zij dan? Nou, zij is uh, winnares van de Grote Prijs van Nederland van 2008. Eerste jury- en publieksprijs. En dan eh, kan eigenlijk niemand meer om die muziek van haar heen. Haar authentieke stemgeluid en opvallende verschijning laten keer op keer de diepe indruk achter. Op wie van singer-songwriters muziek puur zang houdt. Nou, vergelijkingen werden al gemaakt met bijvoorbeeld Joni Mitchell. Maar ook de vrouwelijke equivalent van een grote singer-songwriter die door vele singer-songwriters wordt eh, gemaakt. Eh, voorbeelden. Damien Rice. Dus dat eh, zijn toch wel hele duidelijke namen die genoemd wordt. En die ook een beetje in overeenstemming wordt gebracht met deze Fabiana Dammers uit IJmuiden. Ehm, ze is van Italiaans-Nederlandse afkomst. En dat gaan we straks in de uitzending verderop beleven. Namelijk een versie van Blinded, maar dan in het Italiaans. Dus uh, eh, ga dat maar eventjes in ieder geval uh, eh, daar eh, maar even voor zitten. We hebben tot nog het nieuws van 1 uur. Deze uit 95. Grote zomerhit. Toen CFM net 5 jaar bezig was. Be My Lover van La Bouche.